Omwonenden zeggen dat het luchtalarm afging. Het gaat om de Russische luchtmachtbasis Engels bij de stad Saratov. Die basis werd begin december ook al eens getroffen, tegelijk met een andere basis. Ook toen zei Rusland dat het ging om een aanval met Oekraïense drones. Oekraïne heeft dat nooit bevestigd. Bij een zwaar autoongeluk op de N329 bij Os zijn vannacht drie kinderen zwaar gewond geraakt. Twee auto's botsten bij een kruising op elkaar. Ook de ouders raakten daarbij gewond. De bestuurder en de bijrijder van de andere auto liepen verwondingen op. Ze zijn aangehouden. Onderzocht wordt of ze onder invloed waren van drugs of alcohol. China heeft tientallen gevechtsvliegtuigen en een aantal marineschepen naar de straat van Taiwan gestuurd. Correspondent Sjoerd Dendaas. Dat zijn ongekende aantallen. Eh, men doet wel vaker dit soort zaken rond bijvoorbeeld de kerst, waar veel correspondenten, eh, nieuwsmedia met vakantie zijn. Het zeegebied is de onofficiële grens tussen beide landen. China zegt dat het ging om een oefening. In de Verenigde Staten zijn al meer dan 30 mensen omgekomen door het extreme winterweer. Al dagen trekt een ijskoude wind over delen van het land. Gisteren kreeg de stad Buffalo de volle laag, waarbij sneeuwschuivers vastliepen. De gouverneur noemt de situatie ongekend. We're still in the middle of it. We still have people who need to be rescued. We have people uh, with their power off in our communities and uh, buildings where pipes are bursting and flooding is occurring, uh, as is happening in my own home right now. So this is what's happening in real time. It is a devastating experience. Het weer vanochtend buien met kans op hagel, onweer en windstoten. In de middag klaart het op. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de buitenring van de A10 Zuid staat een file bij knooppunt Amstel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. En die file wordt veroorzaakt door een kapotte auto. Die blokkeert de rechte rijstrook.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 sushi restaurant Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Russische en Oekraïense media melden ontploffingen... bij de Russische luchtmachtbasis Engels in de buurt van Saratov. Het Russische ministerie van Defensie zegt volgens Reuters... dat er drie militairen zijn omgekomen... door brokstukken van een Oekraïense drone. Bij een autoongeluk in de buurt van Os zijn vannacht drie kinderen zwaar gewond geraakt. Hun ouders raakten licht gewond. Een auto botst op een kruising op een andere auto. Twee mensen uit die andere auto zijn aangehouden. Bij een ongeluk met een goederentrein in het oosten van Servië is een wolk ammoniakgas vrijgekomen.